Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt de exit poll bekendgemaakt. Ruim 60 miljoen Duitsers konden vandaag hun stem uitbrengen voor het Duitse parlement, de Bondsdag. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merkel zetels verliest, maar wel de grootste blijft. In Mali zijn vanochtend bij een aanslag drie VN-militairen omgekomen. Vijf andere blauwhelmen raakten gewond. De militairen begeleidden een konvooi in het noorden van het land toen er een bom ontplofte. Volgens het ministerie van Defensie zijn er onder de slachtoffers geen Nederlanders. Nederland levert sinds april 2014 een bijdrage aan de VN-missie in Mali. De vier grote steden vinden dat er onvoldoende toezicht is op de kinderopvang bij gastouders. Dat zeggen ze vanavond in De Monitor op NPO 2. Wettelijk moet elke gemeente jaarlijks 5% van de gastouders inspecteren. Dat betekent dat een gastouder gemiddeld eens in de 20 jaar gecontroleerd wordt. De grote steden vinden dat te weinig. Verder zeggen ze dat gastouders dezelfde opleiding moeten volgen als medewerkers van kinderdagverblijven. Een Boeing van de KLM heeft gisteren in Japan een onderdeel van de romp verloren. Dat gebeurde kort na vertrek uit Osaka. Het onderdeel, een paneel voor windgeleiding, kwam op een auto terecht die daardoor beschadigd raakte. Niemand raakte gewond. De Boeing 777 kon veilig verder vliegen en landde gisteravond op Schiphol. KLM betreurt het incident en heeft een onderzoek ingesteld. Ajax heeft in de eredivisie opnieuw punten verspeeld. In de arena verloren de Amsterdammers met 2-1 van Vitesse. Groningen won thuis met 1-0 van Twente en VVV Pek Zwolle eindigde in 1-1. Eerder vanmiddag won PSV met 7-1 van FC Utrecht. PSV staat nu bovenaan met 15 punten uit 6 wedstrijden. AZ, dat nu tegen Excelsior speelt, kan bij winst in puntenaantal nog gelijk komen. Het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht ontstaat lokaal mist. Morgen is er meer bewolking dan vandaag... met in het binnenland kans op een bui. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge, 10 minuten vertraging.